2 uur. Gert Kluut met het NOS Journaal. In Oud-Vosmeer in Zeeland zijn 38 vaten met mogelijk drugsafval gevonden. Een paar van de vaten lekken. De politie onderzoekt wat er in de tonnen zit... maar vermoedelijk gaat het om afval uit een ecstasy-laboratorium. Het waterschap gaat de vaten opruimen. Gisteren werd bekend dat het aantal dumpingen van drugsafval... de laatste jaren flink is toegenomen. Vorig jaar werd bijna 300 keer drugsafval gevonden. Een jaar daarvoor was dat nog ruim 200 keer. Britse ministers zijn niet bezig met een coup tegen premier May. Dat zegt de Britse minister van Financiën Hammond in een gesprek met Sky News. Met een nieuwe leider los je volgens Hammond de crisis rond de brexit niet op. Hij verdedigt opnieuw de brexit-overeenkomst die eind vorig jaar met de Europese Unie werd gesloten, ook al is die volgens hem niet volmaakt. Mocht de deal van May deze week opnieuw in het lagerhuis worden verworpen... dan moet het parlement volgens hem duidelijk maken wat het wel wil. In Nieuw-Zeeland hebben duizenden mensen stilgestaan... bij de terroristische aanslag op twee moskeeën ruim een week geleden. Zo'n 15.000 mensen bezochten een waken... in een park bij de moskee in Christchurch... waar de meeste slachtoffers vielen. Ook veel vrouwen die geen moslim zijn droegen een hoofddoek... om hun solidariteit met de islamitische gemeenschap te betuigen. Bij de aanslag kwamen 50 mensen om het leven. Fabio Aru rijdt dit jaar niet mee in de Ronde van Italië. De renner moet worden geopereerd aan een bloedvat in zijn heup... waardoor hij vier maanden uit roulatie is. Hij presteerde al een tijdje onder zijn niveau. In Parijs-Nice moest hij de derde etappe opgeven. Aroux gold als een van de concurrenten voor Tom Dumoulin. Vier jaar geleden won hij de Ronde van Spanje... en werd hij tweede in de Giro d'Italia. Het weer, veel zon en tot de avond droog. Het wordt 9 tot 12 graden.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 Ey, je weet niet wat is gebeurd. We gaan super dik deze dag. Alle vrouwen willen dik deze dag viraal met de clip deze dag. Schatje drinkt dat je scheid hebt. We zeggen niets op te bewijs is. Ik vind het geil als je lacht.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 Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna. Take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I am gonna break it. So come away, start it today. Starting the lights together in a different place. We know that love is how these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a house and everything in between. And then uh, suddenly we're 10, 23, and we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I, am thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side in the city where the sun goes set. And every day, you know where we ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna. hot He used to me on the east side. She used to meet me on the east side in the city with a sun on set.